van 6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. 30 meldingen gedaan van schade na de aardbeving in Slochteren Het is niet bekend om wat voor schade het gaat. De meldingen worden pas over ruim een maand in behandeling genomen. De betrokken partijen werken aan een nieuwe schaderegeling en die gaat pas op 1 juli in. GroenLinks heeft een spoeddebat aangevraagd in Den Haag... omdat de partij vindt dat de schade sneller afgehandeld moet worden. In Sri Lanka zijn meer dan 150 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Meer dan 100 mensen worden nog vermist. De hulpverleners verwachten niet dat er nog overlevenden worden gevonden. Veel mensen raakten bedolven onder modderstromen. Een aantal dorpen staat helemaal blank. Meer dan 100.000 mensen zijn ondergebracht in opvangcentra. De politie heeft een man van 26 uit Zaltbommel aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeluk met een waterscooter gisteren. Een 14-jarige jongen uit Helmond kwam om het leven nadat hij werd overvaren door een jetski in de Maas bij Wel. Volgens ooggetuigen sprong de jongen uit een boot waarna die werd geraakt door de jetski. Waar de gearresteerde man precies van wordt verdacht is niet bekend. Het einde van het hemelvaartsweekend leidt tot grote drukte op de wegen. Daarvoor waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. Op Tessel loopt de wachttijd voor de veerboot op tot anderhalf uur... vanwege alle vakantiegangers en dagjesmensen die weer naar huis gaan. Ook op de wegen vanaf de Nederlandse stranden... wordt aan het begin van de avond drukte verwacht. Voetbal dan. Utrecht heeft zich geplaatst voor de play-offs of voor het Europees voetbal... voor de voorronde van de Europa League. Het versloeg in eigen huis AZ na een verlenging met en strafschoppen. Roda blijft in de eredivisie. De ploeg uit Kerkrade won thuis met 1-0 van MVV. En dat was voldoende na de 0-0 in Maastricht. Het weer dan nog, het is op de meeste plekken zonnig. Landinwaarts kan een regen- of onweersbui ontstaan. Morgen 27 tot 33 graden, met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is bijzonder druk op de weg, niet alleen door terugkerend vakantieverkeer, maar ook door ongelukken op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hilversum en Naarden, 7 kilometer en ruim drie kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Drie kwartier oponthoud is er op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum 11 kilometer en ruim anderhalf uur vertraging tussen Hagenstein en Noorderloos door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via de A2 en de A15. Verder is de N247 Amsterdam-Horen dicht bij Monnikendam door een ongeluk. Er staat ook een behoorlijke file op de N301 Almere-Barneveld voor de aansluiting met de A28 ongeveer een half uur op onthoud.